Mariette Krol met het NOS Journaal. In de Haagse Schilderswijk is het onrustig door een grote groep jongeren. Ze hebben brandkranen opengedraaid, vuurwerk afgestoken en vernielingen aangericht, zegt de politie. De mobiele eenheid is ingezet om de orde in de wijk te herstellen. Enkele wegen zijn door de Haagse politie afgezet. Het zou gaan om zeker 100 jongeren. Het is niet duidelijk waarom ze overlast veroorzaken. Als het aantal coronabesmettingen zich blijft ontwikkelen zoals nu... dan komt er al in september een tweede golf. En die kunnen we niet aan. Dat zei Diederik Gommers, voorzitter van de Vereniging voor Intensive Care... in de talkshow op 1. De tweede coronagolf was pas verwacht in januari. Ook voorzitter Kuipers van het landelijk netwerk Acute Zorg... waarschuwt voor een toename van het aantal coronapatiënten... dat moet worden opgenomen in het ziekenhuis. De afgelopen weken steeg dat aantal van 80 naar 150... En Kuipers houdt rekening met een snelle toename tot 300 ziekenhuisopnames. Hij noemt dat zorgelijk. De politie in Rotterdam heeft een meisje van 16 opgepakt. Ze wordt verdacht van het neersteken van een ander meisje... in een huis in de wijk Spangen. Dat slachtoffer is ter plekke aan haar verwondingen overleden. Over haar is nog weinig bekend. Waarschijnlijk was ze ook ongeveer 16. Wat aan haar dood vooraf ging is nog niet duidelijk. En op het spoor waren de afgelopen avond problemen. Bij Gouda kon een spoorbrug niet meer dicht... waardoor urenlang twee sporen niet gebruikt konden worden. Mogelijk kwam dat door de hitte. Er reden minder treinen tussen Utrecht en Rotterdam... en tussen Gouda en Den Haag. Inmiddels is de storing verholpen. Door een kapotte bovenleiding rijden er nog wel minder treinen... tussen Utrecht en Amersfoort en tussen Amersfoort en Apeldoorn. Het weer, in het zuiden nog kans op regen of onweer. Vannacht koelt het af naar ongeveer 21 graden.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 het NOS nieuws van...